Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Stel niet in zoals PVV-leider Wilders had gewild. Het wetvoorstel regelt dat Nederland deelnemer wordt aan het ESM, het permanente noodfonds voor eurolanden met schuldenproblemen. Wilders overweegt nu een kort geding tegen de Nederlandse staat. en wil zo voorkomen dat het kabinet nog voor de verkiezingen instemt met het ESM jongen van 16 uit Halsteren in Noord-Brabant mag zijn woonplaats voorlopig niet meer in. Heeft de rechtercommissaris besloten in ruil voor vrijlating van de jongen. 16-jarige jongen werd eind maart gearresteerd omdat hij twee kinderen onzedelijk zou hebben betast bij een dierenparkje in Halsteren. Vrijdag werd hij vrijgelaten, maar Halsteren mag hij dus voorlopig niet meer inkomen. Justitie wil niet veel kwijt over de zaak omdat verdachte minderjarig is. Het is niet duidelijk of hij bij zijn ouders woont. Politieke activisten hebben in Azerbeidzjan gedemonstreerd voor meer vrijheid en tegen corruptie. Ze proberen de aandacht te trekken van buitenlandse journalisten die daar massaal zijn voor het Eurovisie Songfestival dat morgen begint. Politie greep volgens de oppositie hard in. 41 activisten zouden zijn afgeranseld en 60 kilometer buiten de hoofdstad zijn gedropt. Azerbeidzjan wordt in de praktijk autoritair bestuurd door president Aliyev. Tegenstanders van zijn bewind zitten in de gevangenis. En er is nauwelijks vrije pers. De Europese Commissie vindt dat Google zijn machtspositie misbruikt. Brussel geeft Google een paar weken de tijd om met een plan voor veranderingen te komen, anders volgen er sancties. Belangrijkste bezwaar van de Europese Commissie is dat Google bij zoekresultaten verwijzingen laat zien naar zijn eigen specialistische zoekdiensten, bijvoorbeeld voor nieuws of foto's. Door Google de kans te geven aanpassingen voor te stellen, hoopt Brussel dat lange procedures, zoals eerder tegen Microsoft, niet nodig zijn. Het weer vanavond vooral in het oosten en zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Morgen bewolkt, maar ook zonnige periode. Het wordt 17 tot 26 graden. Dit was het NOE. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Alfred Bunschoot. Staat 3 kilometer. Op de A10 bij Amsterdam ring West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A12 Den Haag richting Arnhem tussen Knopend Lunette en Bunnik 4 kilometer. Dan de A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft-Zuid en Delft-Noord 3. A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Feyenoord 3 kilometer op de parallelbaan. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, ook 3 kilometer voor knooppunt Terbrechtseplein. A20 Gouda richting hoek van Holland, tussen knopend Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. Op de A27 Gorkum richting Almere staat 3 kilometer tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven. En ook op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en industrietrein Avelingen 3 kilometer file.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 En als u door de bossen loopt, dan hoort u hem af en toe, hè? je dat ook zo fijn om, eh, zeker door in de herfst, door die bladeren in te schoppen. En dan zo'n beetje af en toe op de achtergrond eens een keer te horen. De Nets die dachten bij zichzelf van, als we nou zo'n koekoek opnemen, dan kunnen we daar de koekoekmix van maken. En dat doen ze met het liedje Bike in the Head. als eh, ze in de beginjaren de muziek uitbrachten. Deze Nits Bike in the Head, de remix daarvan. Ik eh, kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment door, eh, door Frankrijk liep. En ik liep daar over een plein en ja, we spraken gewoon Nederlands tegen elkaar. En er kwam een man naar ons toe en die zei ineens tegen ons van... Hé, hey, jullie zijn uit Nederland. De Nits, die zijn goed hè? En zo zie je maar waar een klein landje groot in kan zijn, wordt er dan gezegd. Hè? you see something that looks like a star Shooting up out of the ground And your head is spinning from a loud guitar And you just can't escape from the sound Don't worry, it's alright It'll happen to you we were children once playing with toys And the thing that you're hearing is only the sound Of the low spark of high heel boys Percentage you're paying is too high priced Living beyond all you need and the man in the suit has just bought a new car With the profit he's made on your dream Today you just read that the man was shot dead By a gun that didn't make any noise it Wasn't the bullets that laid him to rest Was the low spark of high heel boy had just a minute to breathe And they offered you one final wish Would you ask for something like another chance Something similar to this Don't worry, it's alright It'll happen to you Sure turns your sorrows a joy. And the thing that disturbs you is only the sound of the low spark of her dear voice. Percentage of pain is too high rest living beyond all means the man in the suit is just bought a new car With the properties made on your dreams Today you just read that the man was shot dead By a gun that didn't make any noise It wasn't the bullet that laid him to rest was the low spark from high heel boy world. take me for a ride and strip me of everything, including my pride. Spirit is something no one can destroy. And the thing that I'm hearing is only the sound of the low spark of a heel boy. I hear boys I hear boys Spark of the High Heeled Boys. Geschreven door Jim Capaldi en Steve Winwood. En het is ook uitgevoerd door die eh, Jim Capaldi. Dit was een prachtige ballad van die man. Maar hij heeft ook uh, best uptempo nummers hoor. En als u fan bent van die Jim Capaldi dan wist u dat al lang natuurlijk hè. Godfrey Wang, hij bespeelt de bas. En dat doet hij in Tales of Power. plaat is ook geschreven door die Jim Capaldi, maar deze keer samen met Santana. Dit had ik eigenlijk moeten draaien met Halloween, hè? Beetje spookachtige muziek. Nou, zo spookachtig is het niet. Het is eigenlijk meer, ja, futuristisch. De toekomst. En dat waren de X-Files. Futuristisch, maar ook een beetje spookachtig, hè? The team from X-Files. ik niet eh, bij stil kan blijven zitten. Hè? The theme from The X-Files. Round Here is een cd die Jan Willem Wach heeft uitgebracht. Alweer even geleden hoor, 1997. En Spanje, hij schreef het. You didn't know. Didn't know it, but you had me. When I fall that I do. didn't see that I was trying You didn't see me pulling through So we went into the open sky We went out through the muddy lanes We went out through the hands of fate, babe Try to push aside the pain What good are all those blessings If we keep thinking that we're lying your water until the well is running dry. And if the well's running dry, I better pray for some rain, and I will get you on the right track before my days are fair. opgenomen bij de Caro tijdens het eh, Leidse Kade wat eh, nu helaas al lang weer eh, verdwenen is maar wat altijd toch wel prachtige artiesten uitnodigde in hun programma's zo. Nou, ga dan maar eens in mijn schoenen staan. Dat zeggen de dijk op een cd. Muzikanten dansen niet. hetzelfde Verkeerde volk, verkeerde god, verkeerde huid Weet je, als ik vleugels had, zoals een engel Dan vloog ik naar de hoogste berg op summer wind blowing through my mind like your memory. No, it comes as no surprise. Another tear, I start to cry. Oh, I wish I could bring you back. Wish I could bring you back. Oh. singer-songwriter deze eh, Jan James. En deze jongeman komt dan weer uit Nederland. Nothing Can Stop Us Now is een van de liedjes die staat op de cd Birdcatcher uit 2006. Toch heb ik gekozen voor een ander nummer. die Birdcatcher is zelf geschreven let u eens op de stem van deze man. Uitgebruikt bij Music and Words. This boy Jake is gone away for a while Till he comes back to take the song in his head boy Jake with the fire in his belly There's a promise he makes Right and wrongs and then he's back One drives Dark days and bright nights He's trying to lose The wrongs and rights Tonight the Spanish moon is a hanging low Makes him two feet tall In fear of it all Oh, and it's no use dying If you don't die if you don't die trying, you give it away. No, it's no use dying. If you don't die crying, if you don't die song aan, een ander liedje denken. dat is ook nog zo'n liedje van If I Die Before I Wake, Feet Jake. Ook een prachtig liedje, want ik u misschien de volgende keer eens zal laten horen. Peter Collins. Hij produceerde voor Paul een CD. En van die CD, If You Believe in Me. I held a dream. schreef het voor eh, deze Paul Carrick, If You Believe In Me. Ik stel het programma elke week samen, twee uur eh, muziek er hier. En soms dan denk ik wel eens bij mezelf van, wat zou de luisteraar nu graag horen? Nou, dat kunt u zelf ook aangeven hoor. U belt of schrijft gewoon naar uw eigen favoriete radiostation en die geven het beslist aan ons door. Maar u kunt uw verzoekjes ook plaatsen op, eh, op het net. En dan kijkt u gewoon even naar verzoekapenstaartje hetnet.nl en daar kunt u uw verzoek rechtstreeks bij mij indienen. En natuurlijk ga ik daar rekening mee houden. Dit dit zijn de chorus. I would love to love you like you do me. I'd love to love you like my body Als vaste luisteraar bent van het programma Muziek Creëer, dan weet u dat ik eh, regelmatig aan vrienden, familie, kennissen vraag als die op vakantie gaan van oh, als je in een ver vreemd land komt, breng voor mij eens een cd mee.